Jan van der Putten met het NOS Journaal. Tweederde van de ambulancediensten komt bij een spoedgeval wel eens te laat. Dat blijkt uit onderzoek van de FNV, die de jaarcijfers van de ambulance diensten met elkaar vergeleek. De norm is 15 minuten. Medewerkers zeggen tegen de bond dat er door een tekort aan personeel te weinig ambulances rondrijden. Volgens de FNV zijn veel ambulanceverpleegkundigen overgestapt naar het ziekenhuis, omdat daar de tijden regelmatiger zijn en de lonen hoger. Rapper Eminem heeft een rechtszaak gewonnen van een politieke partij in Nieuw-Zeeland. Die partij had in een reclamespotje een stuk muziek gebruikt dat heel erg leek op Lose Yourself, een nummer van Eminem. De rapper had daar geen toestemming voor gegeven en sleepte de partij voor de rechter. Die oordeelde dat het nummer inderdaad een kopie was van Lose Yourself. De Nieuw-Zeelandse partij moet Eminem 350.000 euro schadevergoeding betalen. In Turkije begint vandaag een rechtszaak tegen elf mensenrechtenactivisten, onder wie de voorzitter en de directeur van Amnesty International in Turkije. Ze worden beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen tot 15 jaar cel krijgen. Actief acht activisten en twee trainers werden begin juli opgepakt bij een workshop over digitale veiligheid. Die onder meer was georganiseerd door de Nederlandse hulporganisatie HIVOS. De directeur van Amnesty zat toen al een maand vast. Volgens justitie in Turkije ging de training over methoden en tactieken die ook door terroristen worden gebruikt. De Eerste Kamer wil van formateur Rutte opheldering over zijn nieuwe kabinet. Op een aantal ministeries worden twee ministers benoemd. Volgens Kamervoorzitter Broekers staat in de grondwet dat een ministerie onder leiding van één minister staat. Het is dus niet mogelijk dat er twee ministers de schepte gaan zwaaien. Broekers wil nu weten wie van de twee ministers op onder meer justitie en veiligheid en volksgezondheid de leiding krijgt. Het weer vrijwel overal bewolkt, soms wat lichte regen. Later breekt in het noorden de zon soms door en het wordt een graad of 16.